ser. carry your smile in my heart for times when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 go.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 Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling 106.9 FM. zelf